Deze week werd bekend dat 14 pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen mogelijk moeten verlagen. Minister Donner vindt dat de fondsen er zo slecht voor staan dat ze moeten ingrijpen. En dat nieuws heeft veel onrust veroorzaakt, ook omdat niet bekend is om welke fondsen het precies gaat. Het Korps Landelijke Politiediensten gaat de komende weken buitenlandse chauffeurs extra controleren op alcohol. Met name Poolse chauffeurs zullen worden gecontroleerd. Het KLPD zegt dat de afgelopen jaren steeds meer Poolse chauffeurs met te veel drank op betrokken zijn geweest bij zware ongevallen. Vorig jaar waren er 35 zogeheten letselongevallen waarbij dronken Poolse chauffeurs waren betrokken. Een stijging van 50 procent. Het aantal ongelukken dat wordt veroorzaakt door Nederlanders met drank op is het afgelopen jaar juist sterk gedaald. Op de eerste dag van Sail Amsterdam is een schipper van een binnenvaartschip aangehouden. Hij voer tegen de richting van de tolships in. Hij negeerde een stopteken van de politie. Het binnenvaartschip werd uiteindelijk gedwongen aan te meren, waarna de schipper werd aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij, ondanks een verbod, toch in de richting van IJmuiden voer. Van die kant kwamen 50 windjammers, begeleid door duizenden bootjes, naar het IJ, waar tot en met maandag Sail wordt gehouden. Het OM heeft in hoger beroep drie jaar cel geëist tegen de eigenaar van de werf De Punt, die in 2008 afbrandde. Hij is volgens de advocaat-generaal verantwoordelijk voor de dood van drie brandweermannen. De rechtbank in Assen veroordeelde hem tot drie maanden cel. Beide partijen gingen in beroep. Volgens justitie heeft de directeur van de werf met zekeringen in de meterkast geknoeid, waardoor er brand uitbrak. Maar zijn advocaat bestrijdt dat en hij vraagt nu vrijspraak. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen zonnig. Het wordt dan 23 tot 28 graden. In het weekend nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het...